een voorspoedige start. Dit is Martijn Huis met het NOS Journaal. Sepp Blatter heeft op een persconferentie gereageerd op de straf die hij opgelegd heeft gekregen van de ethische commissie van de FIFA. De voorzitter van de Wereldvoetbalbond is voor acht jaar geschorst, net als UEFA-voorzitter Michel Platini. Het spijt me heel erg, zei Blatter. Het spijt me omdat ik nog steeds de kop van Jut ben. Het spijt me voor het voetbal en het spijt me voor alle FIFA-medewerkers. Maar het spijt me ook voor mezelf, hoe ik behandeld ben. Op de A73 bij Reuver zijn zes auto's door stenen geraakt die vanaf een viaduct zijn gegooid. Niemand raakte gewond. De auto's liepen wel schade op. Wie die stenen gisteravond gooide is onbekend. In 2005 kwam een vrouw om het leven toen een stuk stoeptegel van een viaduct bij Rijswijk op haar auto was gegooid. Ook in 2007 kwam een vrouw om door een steen die door de autoruit werd gegooid. De prijzen van koopwoningen zijn vorige maand hard gestegen. Een huis kostte vorige maand gemiddeld 235.000 euro. 15.000 euro meer dan vorig jaar. Het is de grootste stijging in 7,5 jaar tijd, zegt het CBS. De gegevens van ruim 3 miljoen Hello Kitty-fans zijn makkelijk online te stelen, zegt een beveiligingsonderzoeker. Hello Kitty verkoopt onder meer kleding en schoolspullen. Daardoor bevat de database hoogwaarschijnlijk ook persoonsgegevens van kinderen. De onderzoeker vond onder meer de voor- en achternaam van gebruikers, de geboortedatum, het land waar ze wonen, het e-mailadres en versleutelde wachtwoorden, waarvan de beveiliging relatief makkelijk te kraken is. De gegevens komen van verschillende websites, zoals de officiële fansite van Hello Kitty. Het weer. Bewolkt en buien, later op de dag droog en af en toe zon bij een graad of 12. Vanavond opnieuw regen en veel wind dan.